Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Binnen een jaar is Frank de Boer alweer weg. De bondscoach van Oranje stapt per direct op nadat het Nederlands elftal afgelopen weekend van Tsjechië verloor en het EK verder kon vergeten. Maar wie gaat hem opvolgen? Dat is nog best ingewikkeld, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Want er zijn toch niet heel veel kandidaten beschikbaar. Peter Bos was beschikbaar geweest misschien een aantal maanden geleden. Die heeft getekend in, eh, in Zuid-Frankrijk. Eh, de huidige coach van Ajax, Erik ten Hag is iemand die wel genoemd wordt. Maar ja, die zit, staat gewoon onder contract eh, bij Ajax. En dan kom je uit bij generatiegenoten van Frank de Boer. Philip Cocu, Giovanni van Bronckhorst. Maar ook daarvoor gaan de handen toch niet zo heel erg hard op elkaar. De zoektocht moet wel snel beginnen, vindt de KNVB zelf ook. Want in september moet Oranje weer aan de bak. Ze spelen dan een kwalificatiewedstrijd voor het WK volgend jaar. Ook kinderen tussen de 12 en 17 zouden een coronavaccin moeten kunnen krijgen als ze dat zelf willen, dat zegt de Gezondheidsraad. Verslaggever Tanja Brown legt uit waarom ze met dat advies komen. Om te voorkomen dat die jongeren zelf ziek worden. Maar net zo belangrijk, zegt de Gezondheidsraad vandaag, is dat jongeren zo meehelpen om het virus verder in te dammen. Belangrijk voor de hele samenleving. Een Nederlands marineschip is vorige week lastiggevallen door Russische straaljagers. Dat gebeurde in de buurt van de Krim. De Russen zeggen dat het gebied van hen is. Veel andere landen zijn het daar niet mee eens. De straaljagers vlogen laag over en legden apparatuur van het schip plat. Minister Bijleveld noemt het intimidatiepraktijken en gaat Rusland erop aanspreken. Het kopen of verkopen van een huis gaat lang niet altijd eerlijk. De vereniging Eigen Huis heeft honderden berichten gekregen van mensen die zich belazerd voelen. Bijvoorbeeld door makelaars. Het gaat ook over kopers die worden gefeliciteerd met hun winnende bod. En daarna een telefoontje krijgen dat het toch niet doorgaat. En daardoor worden ze gedwongen om weer hoger te gaan bieden. En het gaat over mensen die hun huis verkopen en die achteraf horen dat sommige biedingen helemaal niet zijn doorgegeven. En dat komt omdat de makelaar het huis alleen aan eigen relaties heeft aangeboden. En soms blijkt hij zelf de koper te zijn. De vereniging wil strengere regels. Makelaars zeggen dat zij dat ook willen. Het weer nog. In het zuiden en oosten is er kans op onweersbuien. Daar kan ook hagel bij vallen. Morgen is het bewolkt en valt er soms regen. Het is maar 17 of 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog een lange file bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Zaanstad.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 Coanita, geboren in Tennessee, brengt authentieke en klassieke country. En dat is ook te horen via I'm Gonna Leave You en Our Love Is Done. voor hebben om een heel album met Waylon Jennings klassiekers uit te brengen. Shannon McNally heeft dat en levert schitterend werk af met de Waylon Sessions. Ze weet er een eigen draai aan te geven zonder het origineel tekort te doen. I'm a Ramblin' Man getuigt ervan. Dit is het favoriete album van de maand. van alle soorten muziek, maar in het bijzonder van countryverhalen. De jaren 80 en 90 brachten een aantal fraaie composities, zegt Kyle Jennings. Born Again, Again doet niet onder voor die periode. just a hit on the preacher's daughter. Mama grabbed my ear, drugged me to the altar. First time under that holy wall Might have been 12 years old Later that summer I got small town bored Stole a pack of Marlboros from a Burley store Mama caught me in the barn Stomped my butt to the floor And it's back to that wobble from under daddy's roof and mama's fried chicken the late night bar fights, whiskey, and women thinking no way in hell I could ever be forgiven till the night I hallelujah. Mama, she cried amen. I slid a golden original van deze week. Elvira is geschreven en oorspronkelijk uitgevoerd door Dallas Frazier in 1966. Hoewel het een kleine hit werd voor Frazier, werd de song voor een grotere en veel bekendere country- en pophit voor de Oak Ridge Boys in 1981. lips like cherry wine. That girl can sure enough make my little light shine. I get a funny feeling up and down my spine. papa, mm, papa, mama. High on silver, hey, fire up. My heart's on fire fire up! Giddy up. Mm, papa, mm, papa, mow, mow. Giddy up. Mm, papa, mm, papa, mow, mow. High on silver, they're Papa, mm, Papa, Mama. Giddy up. Papa, mm, Papa, Mama. Excitement tot frontman, van sessie tot songwriting. Billy McLaren heeft altijd dat extraatje gehad om hem boven het mekka van Nashville talent te verheffen. Zijn lofbetuigingen met Americana songwriting, toeren met Sarah Evans en Bobby Osborne en het opnemen van grote labelnamen blijven alleen maar groeien. met de act van de maand. Dat was Norma Jean van Billy McLaren. Het gebruik van het antwoordapparaat staat centraal in dit stervende relatieverhaal. Hier probeert een jonge man zijn vriendin te bellen. Hun verhouding staat al een tijdje op een laag pitje vanwege tijdgebrek. De lunchafspraak kan niet doorgaan, want hij moet overwerken. Niemand neemt op en de oproep gaat naar een antwoordapparaat. Het antwoord verontrust hem en zo gaat het nog even door. John Snyder met The Sound of the Tone. say I'm sorry I just can't have lunch today Cause the boss just called And he's flying in from L.A. As the phone rang, I remembered a time How simple things used to be Then her voice came on the line Not her, but the answer machine She said, I'm sorry, I can't take your call Cause I'm packing up to go away And John, if that's you you're just canceling lunch anyway. Oh, you used to find the time, but now you don't even try. So at the sound of the tone, you're on your own. Goodbye. I ran down to the street and I caught a cab. I had to get back home. But the house was empty except for the coat of foam. And as the tears came, I remember the time, how happy we used to be. And I'll never forget the last words she ever said to me. She said, I'm sorry can't take your call, cause I'm packing up to go away. And John, if that's you, you're just canceling lunch anyway. oh, you used to find the time, but now you don't even try. So at the sound of the tone, you're on your own goodbye. time. But now you don't even try. So at the sound of the tone, you're on your own. Goodbye. is op de muzikale kaart, waar de klank van classic country en de grit van southern soul samenkomen, balanceert Henk Wonder. Kern Country Queen. Victoria Eamons doel is om een bekende zangeres in de country scene te worden, omdat country altijd haar favoriete genre is geweest. Mogelijk levert All What's Her Name hier een bijdrage aan. shame. But don't you cry to me about oh, what's her name. Oh, what's her name? Proud But don't you cry to me about old oh, what's her name. you walk out the door. I know just how you feel, and it's a crying shame. But don't you cry to me about oh, what's her name? Oh, no, don't cry to me about oh, what's her name? Een melodieuze, warm geproduceerde plaat met rake teksten waarop de beste countryartiesten het patent hebben. In weinig woorden kunnen Bart de Win en Ariane Knecht in Amsterdam Rain treffend hun gevoelens verwoorden. This old river, son of my face, makes me shiver springtime far away from home. Can't help smiling when I'm here. Everything I love so near. I can feel it in my bones. Don't blame me for having everything I've ever. open windows. The rain is so much sweeter than back home. Beauty everywhere I look. The leap of faith we once took, trying to find a place to call. she's down on Spain. Een stoere uitvoering van Maria McKee's Drinking in My Sunday Dress. Ricky Cole weet er wel raad mee. I can barely feel the sheets with all these crumbs down in my bed. How can I get to sleep with all this buzzing in my head? which is always by my bed. From time to time, I give her the rattle to make sure that it's not dead. I will not fender. My radiator growls like Elvis after Sunday dinner. the cheating kind. blokje country uit eigen land. Zijn muziek is het beste omschrijven als simpele, gruizige, hardrijdende honky-tonk. Zijn schrijven is recht toe, recht aan en eerlijk. Mo Robson met Drinking Till I Forget. somewhere ik de naam van Rodney Crowell zie, is mijn aandacht onmiddellijk getrokken. Waarschijnlijk dacht Shannon McNally daar hetzelfde over, want samen met Rodney is zij te horen in zijn klassieker I Ain't Living Long Like This. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. titel van de song, vertolkt door Creed Fisher, slaat op de invulling van het tweede uur.